Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben een methode gevonden om met een druppeltje bloed iemands leeftijd te schatten. De vinding van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij het opsporen van daders van misdrijven of bij het identificeren van slachtoffers bij rampen. Om de leeftijd van een onbekende te schatten moesten onderzoekers tot nu toe tanden of botten hebben, maar nu kan het dus ook als er alleen bloedsporen zijn. De wetenschappers ontdekten dat een bepaald DNA-molecuul minder vaak in het bloed voorkomt naarmate iemand ouder is. Op basis van dit principe hebben de onderzoekers een test gemaakt om de leeftijd vast te stellen van degene van wie het bloed is. Het lukt de politie niet om het aantal overvallen te verminderen omdat er geen goede landelijke aanpak is. Elk korps doet het op zijn eigen manier. Dat is de belangrijkste conclusie van een werkgroep onder leiding van burgemeester Abu Taleb van Rotterdam. Het rapport is aangeboden aan minister Opstelten van Veiligheid. De meeste politiekorpsen hebben geen permanent team dat overvallen onderzoekt... maar stellen alleen tijdelijke teams samen als het aantal overvallen toeneemt. Bovendien onderschatten ze de daders. Dat zijn meestal ervaren criminelen die al vaak met justitie in aanraking zijn geweest. Schaatser Sven Kramer kon dit seizoen niet meer in actie. Hij heeft te veel last van een beenblessure... De Vries liet deze maand de NK-afstanden en de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen en Berlijn aan zich voorbij gaan. Volgens Kramer kan hij niet voluit trainen. De Olympisch kampioen wil zich nu volledig richten op zijn herstel en zich richten op het volgende seizoen. Het weer, het is wisselend bewolkt met in het noorden kans op een bui. Ook morgen wisselend bewolkt met in het hele land kans op regen. Het wordt dan een graad of 6. Later in de week wordt het kouder met kans op sneeuw.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 Niks te proden, niks te zien, niks te beleven. Goed verveling gaat hem aan, wat zin ik doen. En met de hand even in de tijd loopt er de Alles donker, lampen, hoed, verdienen dicht. En als als je bedenkt, ik ga je nou eens naar bed Misschien Schiet zachtjes in de weg en het verlossen bestel maar, bestel maar, bestel maar. die kunnen nog niet zien, jenk de hoer. Van al dat bier werd een stiekem aan maar Het weer nou echt de hoogste tijd en echt de koor. Je pakt op en ook knippen te betalen. Kunt er net nog zo'n blije beeuw stoor. Stel nou niet aan, man, zoekt er toch naar Bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan loten. Nog even en dan begin ik de verdichting langs de broden. Ja, hij staat niet echt eh, sterk in zijn schoenen hoor. Deze Jacques Poels van de formatie Roanaise. Bestel maar. Als er eentje besteld heeft, ja, dan gaat hij zeker mee naar binnen. En zal hij wel blijven plakken. Zo zegt hij zelf. Nee, dit is niet de eerste mis hoor. Niet de tweede, de derde of de vierde mis van de zondag. Dit is het programma Muziekrier. Welkom overigens. Montezuma's Revenge, Blind Man's Dream. Zo heet de cd van een aantal jaren geleden. En zij vragen zich af, waar zijn al die jonge Turken toch naartoe? soft and low as the darkest of the horsemen asked me, Where did all the young Turks go? Hey! there was no one else in sight, only me and this question and the blackness of the night. Ever since that morning, it's the horseman that I dread. So trying not to fall asleep, I lay awake here in my bed. Next time they'll demand an answer, and I'm afraid I know the answer to the horseman's question Where did all the young Turks go? Hey! in 1993. Where did all the young Turks go? De Montezuma's Revenge. En dit is een stuk nieuw, hoor. Dit stond uit 2009. Let It Go, zo heet de cd die Rick Brossard uitbracht. En dit is Crucifix Jewelry. There's a lot of things you mind. Let's forget about the past, cause the night is fading fast, and the stars might lose their shine. There you are with your crucifix jewelry. Here I am with my lyrics. En in datzelfde jaar brachten Agda en de Munnik ook een cd uit. Jouw leven lang bij mij. Prachtige liedjes staan erop. Allemaal geschreven door die Thomas Agda en Paul de Munnik. Maar dit is ook geschreven mede door uh, David Middelhof. Alleen maar hier. Er is een plek, ik zeg het maar meteen. Ik breng je er één keer in gedachten maar hierna dus niet meer. Je ziet het één keer, het is van mij alleen. Het is in een tuin onder de grootste boom, waar ik mij even in de schaduw droom. Dus niet weg van jou, maar naar mij toe, naar mij alleen. Alleen maar hier wacht de wereld mij gestolen en dan stiekem doorverkomt. Alleen maar hier, alleen maar hier, heb ik de rust gevonden die ik altijd ergens anders. en de zon over de velden gaat. Meer hoef ik niet en meer is het ook niet. Het is goed. Het is niet veel hoogstens het paradijs. Zelfs als het gevangen is in sneeuw en ijs. Vanaf hier is het van mij, van onder deze boom. En zo is het goed. kan me niets gebeuren. Hier ken ik het Laag-Holland, het is van mij. Zing jij me mooi van Zeeland en Daniels Strente, Dan zing ik mijn Laag-Holland er graag bij. alleen maar heb ik antwoorden gevonden zonder dat ik er naar zocht. Alleen maar hier, alleen maar hier. En het grote huis daar maar bij mooie schrijvers hè, die Agda en de Munnik. Ze schrijven al hun liedjes zelf en eh, produceren het dan ook nog eens een keertje zelf. Van Pierre Kaartner, beter bekend als vader Abraham, wordt wel eens gezegd dat hij alleen maar zoet, zure liefjes, liedjes kan schrijven. Alleen maar van die, van die meezingen, van die meelallers. Nou, hij heeft bewezen dat hij het ook wel anders kan. Zij het dan samen met Julie Forsythe. En dan heet het... sit and watch the world go by. It's so easy when you try. But to face this time without you is more than I could ever bear. The days are lonely without you the nights are harder to get through. My only life is when I'm sleeping, dreaming of my love for you. hurts me more than you will know. lady, lady, lady, lady. En zo hoor ik deze Litouwers het liefste. Hij heeft ook eh, andere liedjes opgenomen. Maar op deze manier komt zijn stem het beste tot zijn recht. En dat komt ook in de cd Country Roads. It Turns Me Inside Out. En hierna, na, hierna nog eentje van Lita. In a way, I'm glad it's over. Even though it's gonna hurt me what you're gone. I can learn to live without you. Give me time and I can make it on my own. Loving you to me came easy. Now losing you will change my life, no doubt. In a way, I'm glad it's over, and in another way, it turns me inside out. In a way, I guess it's better, even though there's nothing good at our goodbye. But I know I couldn't hold you. Now you've found the wings and you need room to fly. It's for sure I'm gonna miss you, but I guess that's what goodbye is all about. In a way, I'm glad it's over. And in another way, it turns me inside out. be better off once you're gone. But I find a lot of heartaches on the other. And I can't say I look forward to those nights I'd be alone. And I wonder, will there ever be another? Loving you to me came easy now losing you will change my life, no doubt. No doubt. In a way, I'm glad it's over. And in another way, it turns me inside out. In a way, I'm glad it's over and another way it turns me inside out lang verlangen van eh, Lee Towers om eens een keer een cd op te nemen met allemaal prachtige countryliedjes. En eh, de platenmaatschappij die zei tegen hem van nou als jij dat wilt, doe je best. Nodig de mensen maar uit die jij wilt eh, hebben die meewerken aan die cd. Nou in ieder geval Jan Rietman. Maar hij wist ook dat South Mountain, een van de bekendste bands uit Canada, naar Nederland zou komen. En toen zei hij van daar wil ik graag die cd mee opnemen. En dan als producer Ruud Hermans. En misschien dat hij dan ook wel een liedje met mij wil zingen. En zo geschieden hoor. Een duet, A Hand That Rocks Your Cradle, Hermans en Towers.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 And heaven helps us always to remember that hand that rocks the cradle rules the world. She taught him all the greatness that she knew we couldn't learn away from home. And by the time she wore the cover of her Bible, her hair was gray and her little man nation's most unique and precious bird. And heaven helps us always to remember that a hand that rocks the cradle rules the world. that crown. We will play that game, they will shout our name on our way to bed. This is the day, the time has come to stand together, together as one, and we won't. one goal. This is a final call. Now the winner takes it all. This is the day. The time has come to stand together, together as one. René Vroger, binnenkort wordt hij 50 en dat wordt dan uh, eh, groots gevierd in Amsterdam. Hij krijgt daar een klein feestje van al zijn eh, vrienden. Onder andere Edcilia Romli, eh, André van Duin heb ik gezien. En die gaan allemaal liedjes van hem zingen. Zijn grootste en zijn bekendste hits. En ik dacht even van, ja, het is me gelukt. Eindelijk, ik heb een keer kaartjes gevonden voor René Vroger. Blijken het allemaal vrienden te zijn die liedjes gaan zingen voor hem. Nou, daar, ben ik niet, eh, daar sta ik niet op te wachten. Ik wil best een keer naar een concert van René Vroger. Om de een of andere reden is me dat niet gegeven. Ik grijp iedere keer naast die kaartjes. Oh, I'm trying to leave the memories behind me. But you're always on my mind to remind me. I know my mission is to learn to live without you. But still, I wish I had you here to wake up to. And as tonight I saw you slowly walking through that door, never in my life I wanted anything and why did you have to lose. Sad to know you leave me broken hearted. Or oh, maybe I should try to never see your face again. Cause in so many ways you changed my life. I'm a different man. And I should know by now I'll never be the one for you. And every other thought is bound to make my brown eyes blue. Why, why are you so beautiful? And why did you have to look that way? Oh, oh tell me. to the room where there's a beauty, there always is a fool. dan weet ik wel dat u zegt van ja, maar eh, hij heeft een paar keer Ahoy uitverkocht. Heb je daar toen geen kaartje voor kunnen krijgen dan? Mm, ja, daar had ik toen wel een kaartje voor kunnen krijgen. Maar dat is nou net niet waar ik op zit te wachten. Nee, ik wil René Vroger gewoon in een klein zaaltje zien met alleen zijn stem en natuurlijk de, de backing vocalisten erachter. Maar gewoon zijn stem en niet die van eh, al die andere schreeuwlelijkers erbij. Excuses hoor, maar dat is mijn mening. Ook hier in een liedje van Stevie Wonder, de stem van René. Lately I have had the strangest feeling With no vivid reason here to find Yet the thought of losing you's been hanging Round my mind frequently you're wearing perfume. When you say no special place to go. But when I ask, will you be coming back soon? You don't know. Never. examination misses what I really feel? My eyes won't let me hide, cause they always talk. slowly picking me apart. Trying to tell myself I have no reason with your heart. Just the other night while you were sleeping. I vaguely heard you whisper someone's name ask you all the thoughts you're keeping. You just say nothing's changed. Well, I am a man of many wishes. I hope my premonition misses what what I really feel. My eyes won't let me hide, cause they are. Stevie Wonder. Hij heeft dit nummer geschreven toen hij 14 jaar oud was. Een mannetje van 14 jaar dat zulke prachtige liedjes kan schrijven. En dit is een man en een gitaar, Cornelis Vreeswijk. Hij heeft het over de nozem en de non. Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non, van de nozem en de non ei in het voorjaar ontmoetten ze elkaar. Ze keken elkaar aan en toen was de liefde daar. Ja, toen was de liefde daar. Sterk is de hartstocht, tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozem was verloren toen hij in haar ogen zag, toen hij in haar ogen zag. Ze wandelde in het park, in de prille lentezon. En honderdduizend kussen kreeg de nozem van de non, kreeg de nozem van de non. En zekere juffrouw Jansen gluurde door de ruit. Ze wist niet wat ze zag en haar ogen puilden uit en haar ogen een zekere heer Pieterman zat op zijn balkon. Hij stond stom verbaasd van de reacties van de non, van de reacties van de non. Leven de liefde, zei heer Pieterman galant. Maar je vrouw Jansen die belde naar de krant, ja die belde naar de krant. Daar dachten allen dat ze het maar verzonnen. Dus belden ze de kapelaan en verklikten de non. En verklikten ze de non. Kijk, zei de kapelaan, dat is nou echt weer duivelswerk. Zo gauw ik er niet bij ben, beduvelt hij de kerk. Dan beduvelt hij de kerk. In zulke dingen, zei hij, ben ik hard als beton. Ik stuurde de politie op het dak van de non, van de non. Rozen en de Noon. Dankzij juffrouw Jansen en de kapelaan maakte de politie er een einde aan. Ja, er kwam een einde aan. De non en de nozen gingen op de bon. Een schop kreeg de nozen de zenuwen de non. Ja, de zenuwen de non. Want ze liepen namelijk zomaar in het gras. En de politie zei dat dat verboden was, dat het gras verboden was. Niet om het een of ander, maar omdat het niet kon. Eindigde de liefde van de nozen en de non, van de nozen en de non. Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Volgens de kapelaan is dat nou echt niet waar. Volgens mij is nogal raar. Dubbel cd van eh, Cornelis Vreeswijk. Hij is uitgebracht na het overlijden van die man en daar staan al zijn grote hits op. Een paar weken geleden zat ik naar de Sandwich te luisteren op Radio 2. Het was ongeveer de laatste uitzending van de Sandwich op eh, zondagmorgen, want ze zijn helemaal verplaatst zo'n prachtig programma verplaatsen ze gewoon dan naar de vrijdagnacht. Terwijl daar geen mens meer naar luistert. Maar goed, het programma is verplaatst. Dat is de keuze van de mensen van Radio 2. Ik hoorde daar een nummer voorbij komen. Seven Seas of Ache van Ricky Cole. En toen dacht ik bij mezelf van, van die dame wil ik een cd hebben. Ik ging naar mijn favoriete platenzaak en ik zei tegen die man van... heb jij van mij een cd van Ricky Cole? En ik pakte er eentje uit de kast en toen zei hij ja deze zei, nou, dan wil ik hem meenemen. Toen zei hij van, jij bent gek, die heb je al. Ik zeg, nee, die heb ik niet. Ja, die heb je wel. Ga thuis maar eens kijken. En inderdaad, na even zoeken kwam hij tevoorschijn. Ergens uit een laadje, onder in mijn platenkast.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 Eh, een dame die eh, bijna geen... Ja, ze schrijft wel wat eigen liedjes, maar toch niet dat je nou zegt van... Nou, die heeft heel wat eh, liedjes zelf geschreven, hoor. U weet het, ik kan best af en toe wel eens een keer kritisch zijn. Ik kan best wel zeggen dat ik een cd goed of helemaal niet goed vind. Alleen in Frankrijk ben ik daar iets voorzichtiger mee. Zeker als je het hebt over Johnny Holiday. want... Als je daar iets verkeerd zegt over die grote man daar in Frankrijk... Nou, dan kun je het wel vergeten hoor. Ik denk dat je dan met kop en kont gewoon de grens overgegooid wordt. Want nog steeds, ondanks dat hij al op leeftijd is, ik weet niet precies hoe oud, maar dat hij al op leeftijd is, is hij nog waanzinnig bekend daar. Meestal in het Frans natuurlijk, maar hij heeft in uh, Spieken 1984 heeft hij ook een LP-CD opgenomen met Engelstalige liedjes. Onder andere Fool for the Blues. baby. I know you'd be lying. I can see it in your smile. It's like a drug now. You're addicted to them blues. Always getting high. someone hurt you bad. can hide. in Brabant loopt een eh, man rond, Roland Verstappen. Hij heeft eh, nogal wat hits gehad in het verleden. En pas geleden heeft hij ook weer een cd uitgebracht. En toen heb ik hem gesproken en toen zei ik tegen hem van... daar staat zo'n vreemd liedje op sneeuw. Weet je, je krijgt een kleine hoek. Ben je daar nou opgekomen? Nou, zei hij, ik was met mijn kinderen in, eh, in het pretpark hier in Brabant. En toen kwam ik langs, dat, langs die attractie. En toen dacht ik meteen bij mezelf van... dat is wel iets om een liedje over te schrijven. Met al die dwergen er rondomheen. Ja dan moet het toch een keer eens gebeuren, hè? Dat Sneeuwwitje gewoon een kleine krijgt. Sneeuwwitje krijgt een kleine. Sneeuwwitje krijgt een kleine. Sneeuwwitje krijgt een kleine. Zin een buik en een berg. Sneeuwwitje krijgt een kleine van het werk. Zo waar is een prinsesje en haar moeder was al dood. Ze had alweer een ei, maar hij doet er niet zo. Ze weet je wat er dan? Kwam ze daar nou aan? Nou, ze waren makkelijk schoonwit, vol in bloed. Ze was kon nog eens een stiefmama en dus al vlucht de klos. Die jager nam ze op dag mee naar het enge bos. Hij zit er vallen dooien, maar hij toen aangebooien. Het geliep met vermelade, koe en los. De jager ging van puur voldoening toen kant ook koud weet liep te dwalen door het grote enge woud. Ze protte tegen dieren, maar ergens tegen vieren. Kreeg ze honger en het wieren door erg koud. Sneeuwwitje krijgt de kleine. Sneeuwwitje krijgt de kleine. Sneeuwwitje krijgt de kleine in een buik en een berg. Sneeuwwitje krijgt de kleine van het werk. Ging er heel wijd weg, zag ze een klein staan het paleis kon ze niet fijnen, dus is ze doorgegaan. Ze dacht, geen man is hier, de deur staat op een kier. Dat ik hier dan toch maar eens naar binnen ga. Binnen stonden zeven borden, melk gegort, pak. klaar. Zeven kannen bier, bier ze ook gauw gewaar. Ze biedt er zeven happen van, en zeven slokken uit de kan. En wie de slaap op het grootste bed al daar. Sneeuwwitje krijgt de kleine Snubitje krijgt de kleine. snubitje krijgt de kleine in een park en een werk. snubitje krijgt de kleine van een werk. Zoeken naar een vader voor haar kind ze is al mannen zwanger en dat kunt niet van de wind. Het gebeurde toen ze sliep, stiekem in het geniep. Hebben zeven dwergjes haar heel zacht bemind. Snow, krijgt mijn kleine. Sneeuwwitje krijgt mijn kleine. Sneeuwwitje krijgt mijn kleine zin een buik van een dwerg. Sneeuwwitje krijgt de klei. kleine van een dwerg. come to me and everything seems alright in these days of cold affections you sit by me and everything's fine be heaven for everyone.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 Yeah, this could be heaven for everyone.